Lot Lewin met het NOS Journaal. Ook het Britse Hogerhuis is akkoord met een nieuwe wet om een no-deal brexit te voorkomen. In de wet staat dat Groot-Brittannië alleen uit de EU mag stappen... als daarover een akkoord is bereikt met Brussel. Woensdag nam het Lagerhuis de wet al aan. De wet houdt in dat premier Johnson om uitstel moet vragen... als er op 19 oktober geen akkoord is met de EU. Johnson wilde hoe dan ook op 31 oktober uit de EU stappen... ook als er geen deal is. Er zijn nog altijd problemen bij de regionale meldkamers van 112. Uit onderzoek blijkt dat er te weinig personeel is, de ICT is verouderd... en de meldkamers zijn niet in staat om elkaars taken over te nemen bij calamiteiten. De afhandeling van noodoproepen kan daardoor vertraging oplopen. In 2015 bleek ook al uit onderzoek dat de meldkamers kwetsbaar zijn. In de landelijke centrales zijn toen maatregelen genomen, maar op regionaal niveau niet. In juni was er nog een grote storing, waardoor het alarmnummer een paar uur onbereikbaar was. Het grondpersoneel van de KLM gaat zondag weer staken. De medewerkers leggen het werk neer tussen 1 en 5. En dat is twee keer zo lang als bij de stakingen van eerder deze week. Toen werden al tientallen vluchten geannuleerd. KLM weet nog niet hoe groot de gevolgen nu zullen zijn voor de reizigers... maar verwacht in ieder geval wel wat ongemak. Het grondpersoneel staakt om de eisen voor een nieuwe CAO-kracht bij te zetten. Koning Willem-Alexander heeft in Scheveningen het Nationaal Monument Oranje Hotel geopend. Het Oranje Hotel was de bijnaam van de gevangenis waarin de Tweede Wereldoorlog 25.000 Nederlanders gevangen zaten. Dat waren onder andere verzetstrijders en gevangenen die vanwege hun etnische achtergrond, geloof of geaardheid waren opgepakt. Morgen gaat het complex open voor publiek. Het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Alleen aan zee nog wat buien. Morgen opnieuw buien. Soms met hagel en onweer. Er is ook wat ruimte voor de zon. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nu de meeste vertraging in de regio. Tussen Schiphol en knobbert 7 kilometer en dat kost je 20 minuten extra.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 to hear your voice. Let's show them you are better. Let's show them you are better. Let's show them we are better. You're staying in Paris. To get away from your parents, you look so proud. Standing there with the frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We're breathing the air this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. It would go down. the world what I've got to say. But I have this dream right inside of me.